9 uur. Door Negens met het NOS-journaal. De Venezolaanse oppositieleider Juan Guaido heeft zichzelf uitgeroepen tot interim-president... als vervanger van president Maduro. Ten overstaan van duizenden betogers legde hij in de hoofdstad Caracas een eed af... en zei dat hij de macht overneemt. De Amerikaanse president Trump erkent de machtsovername. Volgens het Witte Huis zal de VS al zijn economische en diplomatieke macht gebruiken... voor herstel van de Venezolaanse democratie. Trump roept andere landen op om Guaido ook te steunen. De problemen met asielzoekers die overlast veroorzaken... zijn veel groter dan werd gedacht, zegt de Inspectie Justitie en Veiligheid. De medewerkers in twee speciale locaties in Amsterdam en Hogeveen... hebben dagelijks te maken met heftige situaties en confrontaties. Tegelijk hebben ze nauwelijks middelen om in te grijpen, schrijft de inspectie. De asielzoekers in Hogeveen en Amsterdam hebben grote psychische problemen... zijn verslaafd of hebben een crimineel verleden. De provincie Noord-Holland verhoogt de boetes voor de grafietregens... die worden veroorzaakt door metaalverwerkingsbedrijf Harsco... op het terrein van Tata Steel in Velzen-Noord. maximale aantal dwangsommen van 5000 euro per keer is bereikt... en de boetes gaan nu omhoog naar 25.000 euro per overtreding. Omwonenden klagen al tijden over het grafiet... dat neerkomt in Wijk aan Zee en op andere plekken in de omgeving. In New York is de Litouwse filmmaker, recensent en theoreticus Jonas Mekas overleden. Hij wordt gezien als een van de belangrijkste mensen binnen de moderne Amerikaanse avant-garde films. Mekas overleefde een werkkamp van de nazi's en verhuisde in 1949 naar de VS. Daar raakte hij bevriend met artiesten als John Lennon en Andy Warhol. Hij maakte honderden films en schreef gedichten. En hij had een invloedrijke column in het Amerikaanse blad Village Voice. Jonas Mekas was 96 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het licht tot half bevolkt.